Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Leiden hebben honderden mensen meegelopen in een protestmars. Aanleiding is het geweld tegen vrouwen de laatste tijd. Meerdere vrouwen werden afgelopen weken s'avonds en s'nachts lastiggevallen of aangerand in Leiden. De organisator van de mars vertelt aan Hart voor Nederland waarom het nodig is. We merken dat vooral jonge vrouwen gewoon samen naar huis gaan lopen, op elkaar wachten en echt in groepjes naar huis gaan of begeleid worden door jonge mannen of andere mensen die met ze mee willen lopen, omdat ze zich gewoon niet veilig voelen. Het is wel heel eng, dus ik zorg ook altijd dat eh, iedereen nooit alleen naar huis fietst. Het is gewoon gevaarlijk om op dit moment eh, in eentje op straat te zijn s'nachts. Ook de burgemeester van Leiden liep mee. Mensen moeten door de stad kunnen lopen zoals we dat willen zei hij in een toespraak. De Amerikaanse president Biden is kritisch op zijn collega Netanyahu van Israël. Biden vindt dat Netanyahu Israël meer beschadigt dan helpt door de oorlog in Gaza. He's hurting Israel more than helping Israel. He has a right to defend Israel, a right to continue to pursue Hamas. But he must, he must, he must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken. En Biden denkt dat Israël op deze manier de steun van andere landen kan verliezen. En kickbokser Rico Verhoeven heeft gisteravond in de Gelredam de Glory Grand Prix gewonnen. Hij was in de finale te sterk voor Levi Richters. Maar het ging achteraf vooral over de halve finale. Na zijn overwinning stapte Verhoevens oude rivaal Jamal Bin Sadik de ring in. Waarna het compleet uit de hand liep. Bin schopte naar het hoofd van Verhoeven. You saw what happened here. Uh, Jamal made the kick. Like, fuck, we gotta fucking ban this guy from kickboxing. This is, this behavior is unbelievable for in the kickboxing ring. Unbelievable and unacceptable. Ja, Verhoeven en Bin hebben de laatste tijd vaker ruzie gehad. En dan nog het weer. Vandaag vooral een bewolkt dagje. Maar in het midden en noorden van het land is er nog kans op zon. Het wordt best zacht, een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen Knoop het en Knoop Diemen.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 Ik uh, zat een tijdje geleden over na te denken. We hebben nu weer een tijd waarin we heel veel oorlogen en andere ellende hebben. En wat is de rol van jazz in, ehm, ja, in dit soort tijden? En hoe was dat vroeger? Jazz is natuurlijk uitgevonden door eh, donkere artiesten. Begin 1900 als een combinatie eigenlijk van harmonische, ritmische en soulful ehm, expressies muziek. Het werd natuurlijk grotendeels beïnvloed door de, eh, door de donkere mensen die als slaven eh, richting Amerika zijn gevoerd. En later is de West-Europese invloed daarbij gekomen. Jazz was dus eigenlijk oorspronkelijk protestmuziek. Muziek met een sociale boodschap. En eh, met een sociale boodschap om verandering te promoten. En in de beginjaren was natuurlijk vooral eh, gericht op de situatie rondom de Afrikaanse Amerikanen. Later werd het nog veel belangrijker hoe de zwarte artiesten zichzelf gingen presenteren. Daarover later meer. Ik ga beginnen met Grant Green, een nummer van zijn album uit 1972, Carrying On. Het nummer heet Seize the Bombing en het is eh, opgenomen midden in de Vietnamoorlog. En daar gaat het natuurlijk over. Seize the Bombing, eh, Grant Green. Música U luisterde naar Grant Green met Ceased Bombing. Een nummer opgenomen midden in de Vietnamoorlog. En het komt van het album Carrying On uit 1972. Het volgende nummer wat klaar staat eh, en wat ik nu ga starten... is eh, van Mulgrew Miller. Hij heeft het opgenomen in uh, 2004, 2004 ja, eh, live in een restaurant in Californië. Yoshi's heet het... Milgram Miller is eh, vroeg begonnen, net zoals vele andere artiesten. Hij is eh, geboren in eh, Mississippi. En hij is dus beïnvloed door de Delta Blues en de gospelmuziek. Hij begon vroeg met, bij de familie piano. Begon lessen te nemen toen hij acht was. Speelde op het orgel in de kerk. En werkte in soul cover bands. Maar nadat hij Oscar Peterson live op televisie had gezien... Was dat zijn, werd dat zijn idool en werd zijn keuze voor de jazz bepaald. Hij heeft bij vele bands gespeeld. Onder andere bij Art Blakey en de Jazz Messengers. Hij heeft ook met Woody Shaw gespeeld, Betty Carter, Duke Ellington Orchestra... toen het geleid werd door eh, Mercer Ellington. En eh, naast vele honderden eh, albums van, van artiesten waarop hij heeft meegewerkt... Is, heeft hij ook een aantal solo-albums uitgebracht. Waaronder dit album, Live at Joshy's uit 2004. Will Miller op piano, Derek Watcher bass en Kareem Richards op drums... En het nummer heet Peace. thank you Mulgrew Miller met Peace. Ja, in het begin van de, 19, de 20e eeuw was natuurlijk ehm, de, de jazzmuziek vooral gericht op de slavernij. De zwarte artiesten waren natuurlijk wel vrij. De slavernij was al afgeschaft. Maar ze werden nog steeds eh, enorm gediscrimineerd. En in de beginjaren van de jazz durfden de zwarte artiesten eigenlijk daarvan nog niks eh, te melden. Ze waren blij dat ze konden spelen. Ze werden tijdens hun optredens eh, nog steeds gediscrimineerd. Ze moesten in aparte hotels verblijven. En ehm, ja, het leven was heel moeilijk eh, eh, op dat moment. Eind jaren 30 kwam daar verandering in. Er kwam verandering eigenlijk in door een nummer geschreven door een componist, Abel Miropool. Hij had een pseudoniem Lewis Ellenson. Louis Allen en hij, werd, ehm, hij heeft een prachtig nummer geschreven dat heet Strange Fruit. Dat werd opgenomen door Billie Holiday. Dit nummer was eigenlijk gewijd aan, eh, als protest aan het lynchen van eh, zwarte Amerikanen. De zwarte Amerikanen werden eigenlijk vergeleken met, eh, als slachtoffer met het fruit van, van bomen. En het, het lynchen van zwarte Afrikanen bereikte een hoogtepunt in het begin van de 20e eeuw. En natuurlijk was het grootste deel van de slachtoffers zwart. Dit nummer werd een, eigenlijk de declaratie van ehm, genoemd van het begin van de eh, burgerlijke rechtenbeweging. De Civil Rights Movement in Amerika. Strange Fruit van Billie Holiday. Especially for me, titled Strange Fruit. Oh. strange fruit. Let on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. The bulging wasted my together. Strange Fruit. Eigenlijk het grootste hitsucces van haar in haar jazzcarrière. En dan te weten dat ze eigenlijk dat nummer niet eh, kon opnemen in eerste instantie. De platenmaatschappij weigerde het, want zo was de positie van donkere artiesten in die tijd. Gelukkig vond ze een omweg en kon het nummer toch opgenomen weer worden. Ja, en zoals ik net al vertelde voor het nummer... het was eigenlijk de start van de burgerrechtenbeweging in Amerika. En de muziek ontwikkelde zich verder. En daar kwam een hele nieuwe invulling van de muziek. Onder andere Max Roach en Abby Lincoln eh, produceerden samen het, ehm, ja, eigenlijk het eh, meest bekende eh, album met protestmuziek, We Insist. Daar komt straks nog een nummer van voorbij. Maar ook John Coltrane, Charles Mingus lieten zich niet onberoerd. En natuurlijk Nina Simone. En ehm, dan wilde ik nog kort even benoemen dat ook er een speciale beweging werd opgericht... door Rashaan Roland Kirk en Lee Morgan. De zogenaamde People's Movement. De Jazz and People's Movement. Zij eh, vroegen aandacht voor de situatie van zwarte artiesten... door onder andere protesten in eh, televisie, eh, talkshows live te brengen... om de noodzaak van ehm, zwarte klassieke muziek... meer aandacht te geven in de mainstream muziek. We gaan verder met een nummer van John Coltrane. Ook een protestnummer. Het was 1963. Eh, Live at Burland is opgenomen. John Coltrane eh, was toen eigenlijk al in zijn, eh, zijn beste band. En op zijn hoogtepunten. Hij heeft het nummer opgenomen samen met McCoy Tyner en Jimmy Garrison en Elvis Jones. Het is een herinnering aan de vier onschuldige mensen die gedood zijn in een, uh, in een bomaanval op een kerk. En het is een, eh, een uitroep naar, eh, naar gerechtigheid. Gaat u luisteren naar Alabama, live at Burland van John Coltrane. John Coltrane met Alabama, live opgenomen op Birdland. Ik ga verder met Horace Silver Quintet. En eh, het komt van het album Blowing the Blues Away uit 1959. Horace Silver op eh, drums wordt eh, vergezeld door... Uh, Horace Silver op drums, Horace Silver natuurlijk op piano. Hij wordt op drums vergezeld door Louis Hayes en op bas door Gene Taylor. Het nummer heet Peace. Zilver met Peace. Ze zijn inmiddels aangekomen in 1961. Het is het jaar 1960 moet ik zeggen. Het is het jaar van de sit-ins. Waarin ehm, eh, donkere mensen naar eh, bijvoorbeeld restaurants gaan... waar alleen maar op dat moment witte mensen mochten komen. Zij bezetten die restaurants om zo eh, af te dwingen dat zij ook daar mogen komen. Martin Luther King werd bijvoorbeeld gearresteerd tijdens zo'n sit in, in 1960. Het is ook in 1960 dat Max Roach een quintet samenbracht... Waarin, eh, waarmee hij een, ehm, een album opnam, de Freedom Now Suite. Het is het meest eh, politieke jazzalbum ooit opgenomen tot die datum. Hij speelt er onder andere samen met Booker Little op eh, trompet... op trombone Julian Priester... en ehm, met zangeres Abby Lincoln. Zij zijn getrouwd. Ehm, Lincoln en Max Roach. En het is Abby Lincoln die een prachtige vertolking geeft aan eh, deze protestnummers. Voor die tijd stond zij bekend om haar liefdesnummers. Daar is zij met de opkomst van de burgerrechtenbeweging vanaf gestapt. Bracht een veel donker geluid, meer donker geluid aan haar stem en een veel meer bitter geluid, alsof ze boos was. Het nummer wat ik ga draaien, dat heet Man En het heeft ook een prachtige solo erop van de, de saxofonist Coleman Hawkins. Man, Max Roach en Abby Lincoln. man he made a life But the mammy ain't his wife Chopping cotton, don't be slow Better finish out your rope. Keep a moving with that plow. Drive a man will show you how. Get to work and root that stump. Drive a man will make you jump. Better make your hammer ring drive a man will start to swing. Ain't but two things on my mind drive a man and quitting time. out your road. Keep a moving with that plow. Drive a man will show you how. Get to work and root that stump. Drive a man will make you jump. Better make your hammer ring. Drive a man will start to swing. Ain't but two things on my mind. Drive a man and quitting time. Drive a man to kind of boss. Ride a man and lead a horse. When his cat o' nine tail fly, you'd be happy just to die. Run away and you'll be found by his big old red bone hound. Paddy Roller bring you back, make you sorry you is black. Drive a man he made a light, but a mammy ain't his wife. Ain't but two things on Drive a man and quit in time. Max Roach, Abby Lincoln, Drive a Man van het album The Freedom Suite. En van de ene boze vrouw naar de andere boze vrouw. Een mooi bruggetje. Nina Simone. Nina Simone, klassiek opgevoed. Ehm, wilde graag klassieke muziek studeren, maar werd geweigerd vanwege haar huidskleur. Ze is in de popmuziek terechtgekomen, de jazzmuziek terechtgekomen... en heeft daar een geweldige carrière natuurlijk gehad. Zij ehm, maakte het album Forever Young, Gifted and Black... in de periode tussen 1967 en 1969. En het is een prachtig voorbeeld over een album... wat compleet in het thema staat van eh, zwarte artiesten... en hoe zij gediscrimineerd werden. Het is ook op een eh, punt opgenomen waarin de burgerrechten beweging eigenlijk overging in de zogenaamde Black Power beweging. Nina Simone speelde een grote rol in beide bewegingen. Zij nam onder andere eh, deel aan de beroemde eh, protestloop in Selma. En op het eh, laatste punt waar iedereen samenkwam... zong zij ook dit nummer. Dit nummer is Mississippi Goddamn. Het is een, eigenlijk het iconische protestnummer... waarin samengenomen wordt. De moord op Medgar Evers in Mississippi. De bomaanval. De bomaanval op de kerk in Alabama. En een aantal andere aanvallen eigenlijk op eh, niet-gewelddadige eh, vrijheidsvechters, vrijheidsprotesters in het zuiden van Amerika. Mississippi Goddam door Nina Simone. You And of course, a couple of years ago, four little girls were killed in Alabama. And at that time, we got the inspiration to do this song. But Dr. King's murder has left me so numb. I don't know where I'm at, really. And of course, you heard this song that was composed by Gene Taylor, especially for today. But I hope that be between now and the end of the year, it'll all be together enough that we will have songs that go down in history for these wonderful, brave people who are no longer with us. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Lurleen Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about me. the pressure much longer. Somebody say a prayer.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 Well, that's just the trouble. Too slow. Washing the windows. Too slow. Picking the cotton. Too slow. Nothing but rotten. don't know. Just try to do my very best. Stand up, be counted with all the rest. Cause everybody knows about Mississippi. Goddamn! Now you heard him. He's one of you. If you have been moved at all, and you know my songs at all, for God's sakes, join me. Don't sit back there. The time is too late now. Good God. You know, the king is dead. The king of love is dead. I ain't about to be nonviolent, honey. Oh, oh, oh, oh no picket lines, <laughs> school boycotts. They try to say it's a communist plot, but all I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. And I loved him because he believed it, he lived by it. But you lied to me all the years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady. And you stopped calling my mama Aunt Sadie. Hear me now. But my country is full of lies trust nobody anymore. Keep on saying next to me. Just give me my equality. Cause everybody knows about Mississippi. Everybody knows about Alabama. Everybody knows about Mississippi. God damn. That's it. Ja, Mississippi Goddamn. live opgenomen Nina Simone. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van het eerste uur van CFM Jazz. Natuurlijk gaan we zo verder, met nog veel meer jazzmuziek gewijd aan de protesten. En het eerste nummer na het nieuws van 11 uur is opnieuw een nummer van Nina Simone.